Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. In Pakistan is een leider van het Haqqani-terreurnetwerk gedood. Hij kwam in het noorden van het land om bij een aanval met een drone, een onbemand Amerikaans vliegtuigje. Het Haqqani-netwerk is een militante islamitische groep die banden heeft met de Taliban en met Al-Qaeda. De groep wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de aanval van vorige maand op de Amerikaanse ambassade en NAVO-gebouwen in Kabul. De man die nu is gedood, Jan Zadran, zou hebben geholpen bij diverse aanslagen op doelen in Afghanistan. De Amerikanen voeren de laatste jaren in Pakistan geregeld aanvallen uit met onbemande vliegtuigjes. Het kabinet gaat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vragen de DigiNotar-affaire te onderzoeken. De raad moet ook meer in het algemeen kijken naar de veiligheid van internetverkeer met de overheid. DigiNotar is het bedrijf dat certificaten maakte om het internetverkeer van de overheid te beveiligen. Nadat het bedrijf was gehackt en Diginoter er geen garanties meer kon geven voor de veiligheid, zegt de minister Donner het vertrouwen op en nam zelf de verantwoordelijkheid over. Het bedrijf is inmiddels failliet. Donner bestreed in de Tweede Kamer dat hij te laat heeft ingegrepen. In de Kamer was ook ongerustheid over andere digitale overheidsdiensten. Onder meer het lek in websites van tientallen gemeenten kwam aan bod. Nederlanders zijn niet zo druk als ze zelf misschien wel denken. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau op basis van internationaal onderzoek. Gemiddeld zijn mensen hier 6 uur per dag kwijt aan werk, school en huishouden. Dat is gemiddeld 50 minuten minder dan in 15 andere Europese landen. Dit is voor het eerst dat zo uitgebreid onderzoek is gedaan naar de tijdsbesteding van Europeanen. Nederlanders hebben wat meer vrije tijd dan gemiddeld, maar zijn ook meer tijd kwijt aan verplaatsingen verder fietsen mensen hier meer dan in andere landen en besteden vaders meer tijd aan de kinderen. Het weer vannacht helder, vooral in het oosten mist en minima rond 3 graden.